Sommige journalisten verlaten zelfs het land. Zo is NOS-correspondent Iris de Graaf teruggevlogen naar Nederland. En ook rtl nieuws-correspondent Eva Hartog heeft haar standplaats verhuild voor Turkije. De Zweedse publieke omroep SVT heeft ook als een correspondente teruggehaald. In Rusland is een nieuwe wet aangenomen tegen het verspreiden van desinformatie. Wie in Russische ogen nepnieuws brengt, kan jarenlang achter de tralies belanden de voetbalwedstrijd Vitesse-Sparta is in de blessuretijd gestaakt. Sparta-keeper Okoye kreeg een beker tegen zijn hoofd. Je hoort commentator Mark Kloostra. Het spel is dus stilgelegd door de scheidsrechter in de extra tijd. Die zou zeven minuten bedragen. Na één extra minuut ja, kreeg uh, Okoye een plastic beker bier in zijn nek. En dat was reden genoeg voor scheidsrechter Dieperink om de spelers naar binnen te sturen. Het was niet het enige akkefietje op het veld. Een Vitesse-fan redde tijdens de wedstrijd het veld op... en vanaf de tribune werd vuurwerk afgestoken. En het kabinet moet snel iets doen aan de hoge energieprijzen, vinden meerdere oppositiepartijen in de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks en SP willen dat het kabinet snel kijkt naar hoe ze mensen financieel kunnen compenseren, nu de energieprijzen door de oorlog in Oekraïne snel oplopen. En dat merk je ook aan de pomp, want tanken wordt dit weekend nog duurder. Daar zijn deze mensen niet zo blij mee. Nou, heel blij van het tanken word je niet tegenwoordig, hè? Nee, helemaal niet. Het is wel een beetje eh, duur voor de Nederlander. Het wordt steeds minder leuk, ja. Ja, absoluut. En eh, ik hoop het ook... Eh, eh, niet lang mee te maken. Dat, eh, want ik, ik zag al ergens de diesel aan de 2 euro staan. Dus eh, ja, zegt u het maar, ik weet het niet. Ja, de landelijke adviesprijs voor diesel is inmiddels 2 euro. En voor benzine hou je vast 2,31 euro. Het weer, het koelt behoorlijk af. Vannacht gaat het vriezen. Morgen begint koud, maar later komt de zon er op veel plaatsen bij.